Ik Dans met een mokje koffie, lekker warm, lekker warm. Het geeft me energie, het houdt me in vorm. De geur van bonen zweeft om me heen, een heerlijk parfum. Ik beweeg heen en En de geur van bonen zwermt om me heen Ik ga heen en weer Dansend op de melodie van dit sokje koffie Ik voel me zo tevreden Ik dans met na een slokje koffie Lekker warm, lekker warm In deze dansgroep van aroma Voel ik me thuis, lijkt me niet af